Jan van der Putten met het NOS-journaal. De meeste inwoners van Apeldoorn reageren mild op de komst van Volkert van der Graaf naar hun stad. Ze zijn er niet blij mee, maar zien wel in dat hij toch ergens moet wonen. Sommigen zijn bang dat er mogelijk een afrekening komt. Volker van der Graaf heeft zich gistermiddag officieel ingeschreven bij de gemeente Apeldoorn. Hij woont er al sinds 28 mei. Burgemeester Berend suggereerde op een persconferentie dat van der Graaf zelf voor Apeldoorn heeft gekozen. De NAVO heeft een spoedzitting gehouden om te praten over de situatie in Irak. Volgens een van de deelnemers heeft Turkije de andere landen bijgepraat en niet gevraagd om hulp. De extremistische groepering ISIS zouden de Turkse consul en zijn staf in Mosul hebben ontvoerd. Extremisten zouden in totaal 80 Turken gevangen houden. De schutter die gisteren op een school in het Amerikaanse Troutdale, een voorstad van Portland in Oregon, een leerling doodschoot, was een 15-jarige jongen. Die jongen had tijdens de schietpartij een geweer en een pistool bij zich met negen patroonhouders. Die had hij uit zijn huis meegenomen en verborgen in een gitaarhoes. Over zijn motief is nog niets bekend. De organisatie van het Pinkpop gaat vier hoge lichtmasten van het festivalterrein halen. Volgens Pinkpopbaas Jan Smeet zijn de masten te gevaarlijk. De masten hadden eigenlijk al eerder verwijderd moeten worden, maar dat lukte niet. Bij het noodweer maandag waren er in een kwartier 1600 bliksemontladingen boven het terrein in Landgraaf. De bliksem trof ook de lichtmasten. Statiegeld gaat niet verdwijnen, zei het staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Het statiegeld op grote plastic flessen zou vanaf 1 januari 2015 afgeschaft worden. Maar volgens Mansveld is niet aan alle afspraken voldaan en kan het daarop niet doorgaan. Er waren al afspraken gemaakt met supermarkten en de verpakkingsindustrie. Het weer, vannacht kans op een mistbank.